Goedemiddag, ik ben Sid en dit is het nieuws van NOS op 3. De Britse regering moet harder optreden tegen railschoppers in meerdere steden. Volgens een regeringsadviseur steunen mensen strengere maatregelen, net zoals tijdens COVID. Back in, in COVID they had to back measures that were needed in that situation. I think they would take a similar approach to keeping uh, rioters off the streets now, given the scale of uh, damage which has been done to communities. Al dagen zijn er anti-immigratieprotesten waar extreemrechtse types aan meedoen. Aanleiding zou een mesaanval in Southport van vorige week zijn. Op sociale media wordt gezegd dat de dader een islamitische asielzoeker is, maar dat klopt niet. Bij de rellen zijn zeker 90 mensen opgepakt. Er is veel ongelijkheid bij de behandeling van kinderen met obesitas. Een medicijn tegen de ziekte wordt niet vergoed voor kinderen... waardoor de behandeling voor veel ouders onbetaalbaar is. De Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde is bang dat daardoor onnodig veel kinderen een maagverkleining krijgen... omdat die operatie soms wel wordt vergoed door de verzekering. Het standbeeld van Anne Frank in Amsterdam is weer beklad. Haar handen zijn rood geverfd en op het voetstuk staat de tekst Free Gaza. Maand werd het standbeeld van Anne Frank ook al beklad met verf. Waarschijnlijk zit je al de hele ochtend buiten om het bonte zandoogje en het klein koolwitje te spotten. En zo niet, dan is dit daar de dag voor, want het is de laatste dag van de vlindertelling. Mensen kunnen doorgeven hoeveel vlinders ze in een kwartiertijd zien in hun tuin of balkon. En het medailleklassement wordt geen verrassing, zegt de Vlinderstichting op Radio 1. Klein koolwitje stond vorig jaar op nummer 1, mhm. Atalanta stond op 2. Nu staat landelijk echt de Atalanta zodanig aan kop dat het klein kolletje heel erg zijn best moet gaan doen om hem in te halen. Dus ik ah, denk dat dit jaar de Atalanta nummer 1 wordt.